Raymond Seré met het nationaal Journaal. Oud is overleden. Samen met collega en latere liedzanger Piet Veerman... maakte hij jarenlang deel uit van de Volendamse popgroep... die in de jaren 60 en 70 veel succes had in Nederland en Duitsland. Kees Veerman was een van de oprichters van de band. Hij maakte al deel uit van de Mystic Four en de Blue Cats, twee voorgangers van de Cats. De eerste grote successen kwamen in 1968. De nummers Lia en Y kwamen op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ook Marion, Where I've Been Wrong en Be My Day bereikten de eerste plaats. De grootste hit was One Way Wind. In Duitsland, België en Zwitserland een nummer 1 hit. In Nederland een derde plaats. Kees Veerman stierf in Indonesië waar hij woonde. Hij was 70 jaar. Een leraar van een basisschool in Capella aan den IJssel is anderhalve week geschorst omdat hij een pestende jongen hardhandig bij zijn arm had gegrepen. De onderwijzer schoot vorige week vier jongens van 8 en 9 te hulp. Die werden gepest. Hij heeft de daders, die een paar jaar ouder waren, fel toegesproken en hij pakte een van hen stevig bij zijn arm. Volgens de AD was de leraar op non-actief gesteld tot het Openbaar Ministerie het onderzoek naar hem had afgerond. De leraar heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de pestkop en daarmee is ook voor het OM de kous af en de leraar mag maandag weer aan het werk. De kaartjes voor Pinkpop vliegen weg. Na ruim een half uur waren de kaarten voor zaterdag 7 juni en de weekendkaarten al uitverkocht. Volgens de festivalorganisatie zijn nog wel dagkaarten te koop voor zondag 8 juni en maandag 9 juni. Het popfestival in het Limburgse Landgraaf heeft dit jaar met de Rolling Stones en Metallica twee grote namen op het programma staan. Deze week werd bekend dat de Rolling Stones de afsluiting van de eerste festivaldag verzorgen. En dan het weer. In het grootste deel van het land bewolkt, maar in het westen ook geregeld zon. Het is vrijwel overal droog. Vanavond en vannacht valt er in het noorden, midden en oosten soms wat lichte regen. Morgen trekken de wolken weg en gaat vanuit het westen de zon flink schijnen.